Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Loverboy-zaak in Valkenburg heeft een tweede verdachte zelfmoord gepleegd. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. Begin vorige maand pleegde ook een verdachte zelfmoord. De zaak draait om een grote groep mannen die in een hotel seks hadden met een minderjarig meisje. In de telefoon van de vermoedelijke loverboy stonden namen van 80 klanten. Israël gaat vandaag naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. Rond deze tijd gaan de stembureaus open. Volgens de peilingen wordt de centrum-linkse Zionistische Unie de grootste. De rechtse Likud-partij van premier Netanyahu staat op verlies. Belangrijk thema bij de verkiezingen is de moeizaam draaiende economie in Israël. Hulpverleners proberen vandaag met helikopters de zwaar getroffen eilanden van Vanuatu te bereiken. Het Australische Rode Kruis zegt dat orkaan Pam op één van de eilanden waarschijnlijk alles heeft verwoest. Het officiële dodental staat op 24, maar hulpverleners zijn bang dat veel meer mensen om het leven zijn gekomen. De jihadverdachten die vorige week in Spanje werden gearresteerd wilden de Spaanse koning bedreigen. Een krant meldt op basis van bronnen bij justitie dat bij de hoofdverdachte een briefje werd gevonden met de tekst Felipe van Spanje zal weten wat leed is als zijn twee dochters onder het puin liggen. De verdachten zouden plannen hebben voor aanslagen en ze zouden strijders hebben geronseld voor IS. Delfland is het duurste waterschap van Nederland. Gezinnen met een eigen huis van 2 ton betalen daar dit jaar ruim 450 euro aan waterschapsbelasting. Het goedkoopste waterschap is Roer en Overmaas. Daar zijn burgers ruim 220 euro kwijt. Voor het eerst in drie jaar gaat het weer wat beter met de tuinsector. De verkoop van bloemen en planten en andere producten steeg vorig jaar licht naar 3,8 miljard euro. De verkoop trekt volgens de branche weer aan doordat meer mensen verhuizen en dan een nieuwe tuin aanleggen.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 In de Randstad staan nu negen files. De meeste zijn niet langer dan een kilometer of twee. Dit zijn de langste. De A15 Gorkum-Rotterdam bij Harningsveld-Giezendam 3. En de A20 richting Gouda voor het Kleinpolderplein ook 3 kilometer. En richting Hoek van Holland bij de afrit Rotterdam Centrum ook 3. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Nieuwendijk 3 kilometer. En de meeste vertraging heb je op dit moment op de N57 richting Rotterdam. Tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 bij Brielen 6 kilometer. De vertraging is daar ongeveer een kwartier.